Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die Humera doodschoot moet 20 jaar de cel in. Bekir E. schoot zijn ex Humera van 16 dood in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam. 2,5 jaar geleden. Daarvoor stookte en bedreigde haar. Het veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf. Voor de duur van 20 jaren met aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht. Bekir E. werd eerder door een lagere rechter veroordeeld tot 14 jaar cel en tbs voor doodslag. Maar volgens deze hogere rechter is ook moord bewezen. De Wit-Russische journalist Roman Protasevich is uit de gevangenis. Een maand geleden werd hij uit een vliegtuig geplukt en opgepakt... nadat hij kritiek had geleverd op de regering van Wit-Rusland. Protasevich kan nog niet gaan en staan waar hij wil, vertelt correspondent Iris de Graaf. Ja, wat we weten is dat zowel Protasevich als zijn vriendin Sapeka dus wel gescheiden van elkaar in een appartement in Minsk onder huisarrest zijn geplaatst. En huisarrest houdt in dat ze het huis dus niet uit mogen, geen internet of telefoons mogen gebruiken en dus eigenlijk totaal geïsoleerd zijn van de buitenwereld. Hij wordt dus nog steeds vastgehouden door het Wit-Russische regime dat zegt dat hij onrust zaait en anti-regeringsprotesten organiseert. In de weiland langs de snelweg A50 bij Apeldoorn is een parachutistenvliegtuigje neergestort. Volgens de hulpdiensten zijn de piloot en alle passagiers uit het toestel gehaald. Ze zijn allemaal ongedeerd. Hoe het vliegtuigje kon crashen is nog niet duidelijk. een flinke blunder van een van de populairste toeristische attracties van Engeland. Bij mensen die in april op de pier van Brighton waren geweest... werd ineens duizenden ponden van hun rekening afgeschreven was een foutje. De pier schreef per ongeluk de datum van hun bezoek af. Ze waren er op 21 april, 2104 dus, dus 2104 pond. Het bedrijf stort het geld zo snel mogelijk weer terug. Het weer grijs in het westen, kans op regen. Het oosten krijgt juist zon, het wordt 19 tot 22 graden. En morgen gaat de temperatuur weer omhoog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. Op de A10 Noord richting Amersfoort staat file tussen Landsmeer en knooppunt Watergraafsmeer 5 kilometer met 10 minuten oponthoud.